zendeleraar uit tweede aangifte gedaan. De man die lesgaf in zwembaden in Alsmeer en Diemen werd drie weken geleden na een eerste aangifte opgepakt, maar weer vrijgelaten vanwege gebrek aan bewijs. De man is opnieuw op verdenking van misbruik van een jong kind gearresteerd. In Alsmeer kregen van vijf kinderen les van de man, zonder andere volwassenen in de buurt. De ouders van alle kinderen zijn geïnformeerd. De man werkte sinds eind 2008 in het zwembad. Nederlanders melden zich elk jaar 5,4 miljoen dagen ziek door migraine. Dat heeft de Nederlandse Vereniging van Hoofdpijnpatiënten berekend. De vereniging zegt dat migraine Nederland jaarlijks 1,7 miljard euro kost. Onze Wereldgezondheidsorganisatie hebben op elke miljoen mensen er 3000 elke dag een migraineaanval. Het komt neer op bijna 50.000 Nederlanders per dag. De gemeente Amsterdam gaat vanaf 2014 miljoenen bezuinigen op de brandweer. Jaarlijks gaat er bijna 3 miljoen minder naar het korps. Brandweerlieden krijgen andere roosters en het aantal mensen dat beschikbaar is voor calamiteiten wordt verlaagd van 107 naar 88. Ze zullen worden getraind om in de binnenstad uit te rukken met 6 man in plaats van 7. Sommige functies worden geschrapt. De gemeente Amsterdam zegt dat de veiligheid niet in geding is. De Amsterdamse brandweer werkt bijna 1200 mensen. In juli praat de gemeenteraad over de bezuinigingen. Het aantal nieuwe EHEC-besmettingen in Duitsland is aanzienlijk verminderd. Dat heeft de Duitse minister van Volksgezondheid bevestigd. De ergste is volgens hem achter de rug. De minister verwacht nieuwe besmettingen en sterfgevallen, maar zegt dat de snelheid waarmee de bacterie zich verspreidt aanzienlijk is afgenomen. De EHEC-epidemie heeft op nu aan 24 mensen leven gekost. De meeste slachtoffers vielen in Duitsland. Bijna 2500 mensen zijn ziek geworden. Hier dan nog bewolkt en is er wat regen. Vanmiddag klaart het op. Voor 16 graden aan zee en gaat of 19 in het zuidoosten. Komende dagen wisselen bewolkt met een enkele bui. Dit was het NOS Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staan op dit moment geen files. Ik geef een overzicht van de aangekondigde snelheidscontroles van vandaag. Op de A9 Alkmaar-Amstelveen tussen Alkmaar en Beverwijk.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 There's too many things going on Going wrong in your life Tears in your eyes sweet goodbye i forget forgetful There's lots of love left to hold tight. There's more I've seen tears from our eyes Say goodbyes stars, this territory goes uncharted. Just me in the midst of dawn in a house in a town and I don't breathe Do I never meant to let it get away from me? No, till I'm sold, everybody has their hands on gold and I want uncharted. Zomer van ZFM. ZFM Zandvoort. Op 106.9 FM. Dreaming of being alone With the sun shining down I put my hands up and didn't I just kept kicking at the streets Concentrating on being right With the sun shining down I put my hands up and didn't wanna leave I never said Let's go.